uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Oranje gaat op jacht naar overwinning nummer 3. De wedstrijd tegen Noord-Macedonië is net begonnen. Het gaat nergens meer om. Nederland is al door, de Macedoniërs al uitgeschakeld. Voor bondscoach Frank de Boer het moment om eens wat uit te proberen. Naast Memphis Depay in de spits staat nu Malen in plaats van Weghorst. Ik denk ook dat uh, Wout Weghorst een hele goede combinatie is met eh, Memphis. En is het voordeel zeg maar, met deze twee dat zij gewoon afwisselen kunnen spelen op beide posities. Kijk, als Memphis denkt, nou ik wil nu meer een beetje vanuit de linkerkant spelen, dan is Memphis op dat moment eh, de spits. Uh, of, dan is Donja Malen de spits. Ook Gravenberg speelt mee bij Oranje in plaats van de Roon. Jurgen Konings was al één tot vier weken dood toen hij gisteren werd gevonden, zegt justitie in België. En hij heeft zichzelf doodgeschoten. De extreemrechtse militair wilde een aanslag plegen op virologen. Daarom werd er de afgelopen weken massaal naar hem gezocht. De missionair premier Rutte vindt het achterlijk dat Hongarije boeken, reclames en films met homo's verbiedt. Hij zegt dat hij het donderdag bespreekt met andere EU-landen. Sinds de coronacrisis slapen we beter en bewegen we meer, blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting. Vier op de vijf mensen liep meer ommetjes, fietste meer rondjes of liep vaker hard merkte onze verslaggever ook in Utrecht. Uh, ja, een beetje gaan wandelen, een beetje gaan lopen af en toe. Eh, ja, een beetje fietsen, zeg maar. Eh. ik sportte voor de coronacrisis ook al iets, zeg maar. Dus eh, het is ook iets beter geworden. Ik ben begonnen met wandelen. Ik heb me ingeschreven voor een triathlon. Ik ben bij Picnic gaan werken. Dus dat, dan werk je ook in een magazijn. Dat, het magazijnwerk, dat was niet zozeer sport, maar toch wel fysieke arbeid. Dus op die manier toch wel dat is toch wel meer beweging dan op je kamer zitten studeren uiteindelijk. De meeste mensen uit het onderzoek zeggen dat ze bewegen omdat het goed is voor je fysieke en mentale gezondheid. Heb ik het weer nog. We hebben de ergste regen gehad. In het zuiden is misschien zelfs nog even de zon te zien vanavond. Morgen dan heb je een mix van zon en wolken. Maar het is wel nog fris voor de tijd van het jaar. 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is nog steeds een probleem bij de afsluitdijk op de A7 bij de Stevinsluizen.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 Demissionair premier Rutte is boos over de Hongaarse anti-homo-wet. Het land zegt daarmee jongeren te willen beschermen... tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Donderdag praat de Europese Raad over de Hongaarse wet. Mogelijk volgen er sancties. De EU en Amerika stellen nieuwe sancties in tegen Wit-Rusland. Zo mogen 78 Wit-Russen Europa niet meer in... Zeven mensen op die lijst zouden een rol hebben gehad bij de arrestatie van journalist Protasevich. Op een zeiljacht voor de kust van Zeeland zijn gisteren door de kustwacht 21 Albanese aangetroffen.